Dat zou s'avonds vertrekken, maar in de Afghaanse hoofdstad geldt een avondklok... waardoor mensen s'avonds de straat niet op konden. En ook bij het vliegveld zelf was het chaos, vertelt correspondent Aletta André. Eenmaal bij de poort van het vliegveld eh, ja, komen mensen gewoon niet door de menigte heen. Eh, Nederlanders die op de passagierslijst stonden uh, melden dat ze bij het vliegveld waren op de aangegeven tijd. Maar dat ze er niet doorheen kwamen, dat ook helemaal niet duidelijk was hoe dat dan zou moeten. Er is nu weer een vliegtuig onderweg om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum weg te halen. Er gaan militaire beveiligers mee om de evacuatie te begeleiden. Boosheid onder festivalbazen en liefhebbers. Want hoewel meerdaagse festivals nog steeds verboden zijn... ging gisteren een advertentie rond van een Formule 1 camping in Zandvoort. En dat klopt, zegt de burgemeester. Je kan tijdens de driedaagse race gewoon je tent opzetten naast het circuit. Ja, we hebben enige tijd geleden de vergunning afgegeven voor een campingterreintje naast het circuit... Dat is een, eh, een, vergunning die eh, met name bedoeld is voor een groot deel van de vrijwilligers die eh, die, die tijd op het circuit werkzaam zijn. En daarnaast ook voor, voor andere mensen die daar willen verblijven. Het is niet de bedoeling dat het een gezellige festivalcamping wordt. Het oorspronkelijke idee zou ook zijn dat daar wat entertainment zou plaatsvinden. Dat is allemaal afgeschaald. Het is sec een plek om te slapen. De Grand Prix in Zandvoort is begin september. In de rechtbank van Rotterdam staat vanaf vandaag een groep van zeven mensen terecht... voor onder meer de gewapende overval op YouTuber Nikki Tutorials... en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Grijp. Hij werd vorig jaar aangevallen door gemaskerde mannen... die met hamers inhakten op zijn auto. Vrolijke bezoekers in een Spaanse dierentuin. Eindelijk mogen mensen daar komen kijken naar een pasgeboren orang-oetang. Twee weken geleden zette moeder Suli het beestje op de wereld. Leuk en ook belangrijk, want de apensoort wordt ernstig bedreigd. In het wild komen ze bijna niet meer voor. Europese dierentuinen werken samen zodat er meer orang-oetans worden geboren en dat is nu dus gelukt. Het weer veel wolken vandaag, het kan af en toe regenen. Onder de wolken wordt het 17 graden. Als de zon doorbreekt loopt de temperatuur op naar een graad of 20. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Bad De vertraging is ruim een kwartier. A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. De A10 Noord tussen Durgedam en Landsmeer. 3 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen auto.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 If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive.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 Maar de mensen die op die webcam eh, zitten kijken... die hebben dat al lang alweer gezien. Het, is, eh, het opleidingsinstituut is weer geopend. Ik eh, zit dus weer met, of sta met Marcel van Kuiken hier weer... om hem even wegwijs te maken. Want binnenkort zal dezezelfde Marcel iets gaan doen bij deze omroep. En wat dat iets is, dat zal je ter zijn de tijd van hemzelf horen. Ehm, goed, dat betekent dat we ook een beetje aan het einde zijn gekomen van dit eerste uur. halverwege hebben we het overgenomen met, met Supertramp. Dat is altijd wel leuk om eh, eh, te beginnen op zo'n woensdagochtend, hè, toch? Elf minuten, kalm aan, bakkie koffie erbij en eh, watertje en noem maar op. En dan gewoon rustig weer alles uitleggen hoe het een beetje werkt. Want dat is een beetje wat we doen op deze woensdagochtend. Ja, we doen tegenwoordig ook wat mensen links en rechts wat wegwijs maken. Ehm, het laatste nummer van dit uur is geproduceerd door Phil Collins. Nou, dat is er denk ik wel aan af te horen.